In bloem vol geurige rozen in klein en fluweel. Ik kweekte voor haar mooie rozen in kleuren zo zacht als fluweel. Als het Om heimelijk de man te ontmoeten, die zij niet mocht trouwen van thuis. Om heimelijk de man te ontmoeten. nog trouwen van thuis. Klopt kwam er een eind aan haar dromen. Haar vader die dreef hen uiteen. De tuinman werd dadelijk ontslagen. Zo ging het geluk voor haar heen. De tijd ziet nu iedere morgen een grijze en eenzame vrouw. Haar tranen op de rood. symbool van haar trouw. Haar tranen gerukt op de rozen, die zijn het symbool van haar trouw.